dat hij feit heeft gepleegd met drie slachtoffers en de andere man met één slachtoffer. En van die vier slachtoffers zijn er twee betrokken bij uh, The Voice of Holland. Tegen Ali B. zijn minstens vier aangiftes gedaan van aanranding en verkrachting. Tegen Jeroen Rietbergen zeker één. Morgen is misschien de laatste keer dat je moet wachten op een bus die niet komt. En wordt dan weer gestaakt in het regionale vervoer. Is voorlopig dus de laatste keer, want er lijkt weer wat beweging in het overleg tussen de vakbonden en de werkgevers. Al lijkt het er niet op dat buschauffeurs meteen meer salaris krijgen, zegt mijn collega Nick Wouters van de economieredactie. Maar ja, ik denk dat de vakbonden dit niet meer konden afwijzen en wel moesten luisteren eh, naar die onderhandelaars en dat een kans moesten geven. Ja, je kan niet eeuwig doorgaan met staken en dus daarom eh, gaan ze nu om tafel zitten. De werkgevers hebben al wel gezegd dat ze iets aan de werkdruk in het openbaar vervoer willen doen. In Rotterdam-Zuid is vanochtend een supermarkt met veel geweld overvallen. Twee mannen liepen rond kwart voor zeven de zaak binnen toen de winkel nog dicht was. Daarna trokken ze een mes tevoorschijn en staken ze een medewerker van 59 neer. De eigenaar van de winkel is daarna gedwongen om de overvallers even verderop af te zetten. Of en wat ze hebben meegenomen, dat weten we nog niet. Ook amateurclubs dragen dit weekend de One Love aanvoerdersband. Tenminste als het aan de voetbalbond KNVB ligt. Ze hopen dat zoveel mogelijk aanvoerders de gekleurde band willen dragen. Ook in de eredivisie en de keukenkampioendivisie. Amateurclubs hebben ook nog een vlag gehad waarmee ze kunnen laten zien dat iedereen welkom is.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 dat ik eigenlijk blij zou moeten zijn Met wat er gebeurt met mij Mooie dingen deze tijd, maar oh danza.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 riches, all the good things you deserve now. there's no justice. You've only yourself that you can trust in. And I say, high tide, mid afternoon. Oh, people fly by, and the traffic's boom, boom, Just where you're blowing to where you should be going. Day by day, your world fades away, waiting to feel all the dreams that say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 sail away across the sea without crew or cargo. I don't find any joy anymore From the same old cycle Don't know what made me happy before From all to zero Where did I go? Between falling and running I've been trying to get on my feet in time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 Er wordt morgen op de verkiezingsdag toch gestaakt in het streekvervoer. Morgen is voorlopig wel de laatste stakingsdag. Vakbonden FNV en CNV schorten de stakingen op tot en met volgende week. Negen mannen die werden verdacht van het voorbereiden van een aanslag zijn allemaal vrijgesproken. Volgens justitie trainden ze voor het plegen van een terroristische aanslag, maar daar is volgens de rechter geen bewijs voor. Het weer. Vanavond en vannacht komen er winterse buien over het land met hagel en natte sneeuw. Morgen minder buien en opnieuw een graad of acht. Het ritme van Zandvoort.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 除了。 see a blind man cross the road Trying to make the outside Ever see a young girl growing old Trying to make herself a bride me from this